Hoort u mij, hoort u mij? Ja hoor. Dit is Radio 501. Um, ehm, ik ben er en ik ga beginnen met Blur. Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Nu Alternative. Jos van Tol. Met uh, Koffie en TV. Even wakker worden. En loopt zojuist naar buiten. Die is er ook alweer klaar mee. Te veel gefeest en allerlei teruggezelligheid. Uh, er wordt hier ook een, eh, ik kom ook net binnenlopen. Ik zie een beentje eh, afbouwen. Ongetwijfeld was dat heel mooi. Ik heb het moeten missen. Druk aan het werk geweest. Want ja, ik heb een druk weekend gehad. Alhoewel, ik kom net uit mijn bed. Maar dat heeft van alles te maken met de drukte die we daarvoor hadden. Ehm, van, van, van alles over te vertellen van straks. De betere rock'n'roll dus. Uh, deze kwam uit Horen, Uncontrollable Urg. I forgot to drink to forget. Had me some good times, or so I thought. Held out to promises, look what I got. shirt. Had no recollection of digging up dirt. Now I know this drudgery is gonna get. I Forgot to Drink to Forget van de Uncontrollable Urk. Een heel erg leuk punkbandje uh, met een paar goede oude gasten rondom de punkse, horn scene, uh, de punkse in hoorn. Ehm, eh, ze spelen niet op iPop op 8 april. Dat doen wel ehm, eh, die Electric Tears met een gedeelte van, van de band die je zojuist hoorde. En jullie spelen er ook, jongens? Oké, de band die je zojuist hoorde, waarvan ik de naam nu even niet weet. Wijs hem eens aan op het scherm. Wie zijn jullie dan? De item. Item? ITM? Item? AITM gespeld. Item. De item spelen dus eh, om half elf in het huis verloren. Die je zojuist hebt kunnen horen. En dan kun je ze ook in het echt zien. In het echt zien, want het zijn een stel mooie gasten. Sex all over on the stage. Ehm, eh, festival dus 8 april met de Electric Tears. Eh, onder andere leden van de Uncontrollable Urk die je zojuist hoorde. En daarbij ook mijn zusje op de bas die eh, haar eerste optreden gaat doen. Binnenkort ook het singeltje van Electric Tears. De eerste single van hun. En eh, dus net ook de muziek van de eerste single van Uncontrollable Urk. Genoeg verteld, 8 april dus in Swaf, het Koegie en het Huis Verloren. Allemaal rondom het Kerkplein in Hoorn. iPop 2012, be there or be square zeggen ze wel eens. Maar dat slaat helemaal nergens op. Mm. Daar zijn we dan. Muziekje, gezellig. Ik eh, zat eraan te denken toen ik hierheen liep. Het is een oude van een onbekende, Robert Wyatt. En hij zingt over soep. vast quantity of beans. To you, I'm just the flavor. motherfuckers dus. Robert Wyatt, een van mijn grote helden, ehm, is eh, in de 60s bekend geworden als drummer van super wilde jazzrock uh, eh, orkestband uh, eh, The Soft Machine. Daar was hij drummer en zanger van. Mocht je de stem herkennen, dan zal het daarvan zijn. daarna is hij dronken van de uh, Southern Comfort en Tequila. Want dat kon hij heel goed afmixen of afwisselen met elkaar. Eh, is hij dronken eh, van de derde verdieping van een flatgebouw afgedonderd. En sindsdien in een rolstoel bela eh, beland. En sindsdien ook hele mooie liedjes gaan spelen. Dit was van zijn tweede album alweer uit 1973, meen ik. Root is Stranger Than Richard. Hele leuke liedjes en ook erg jazzy en met veel humor erin. Soup Song hoorde je, dus Robert Wyatt. Ehm, gezelligheid al hier. Het is even rustig in de studio, maar hiernaast in onze uh, eh, Firehorn Smokes area. Oftewel waar de biertjes gedronken worden, het rook gerookt wordt en de snoepjes gegeten worden. Eh, eh, ga, ga, ik even tussen staan en een sigaretje meedoen. Dan kunnen jullie luisteren naar The Handsome Poets, We Can't Be Saints. En daarna heb ik nog The Wolf Mother met Joker en The Thief. Ehm, lekker dansen dus. We bestaan drie jaar. Dit is 500 Alternative. Ik ben Jos van Tol en mailen kan naar radio501.nl. eerste album Joker and the Thief al hier op Radio 501. Eh, gezellig achterin nog even gezeten dus, speukje gerookt met de jongens van de Item. Volgende week dus op iPop. Ze sluit af in uh, het huisvloer. de Customs uit België. Van een album Enter the Characters, eh, het nummer Rex. Eh, fijne muziek al hier op Radio 501. Het is het feestweekend. Radio 501 bestaat drie jaar. Eh, mocht je felicitaties willen sturen of enig ander gedichtje of andere zorgen willen uit. Het kan allemaal via mail at, studio at radio501.nl. Dat heet e-mail. Um, volgende op de lijst is Wooden Constructions. een bandje uit, ik meen Amsterdam. Die ik eh, laatst nog eh, tijdens eh, een radioshow in het Museum van Utrecht heb mogen zien. Ehm, ze speelde gisteren op het Palm Pop eh, dat is hier ergens in de buurt, in het eh, dorpje De Weren. Het is in ieder geval in de buurt van Hoorn. Helaas kon ik daar niet bij zijn, omdat ik druk was met eh, open dagen op school en zo. Allemaal onbelangrijke dingen, waardoor ik deze hele fijne band moest missen. Zij hebben op hun website woodenconstruction.com een mp3'tje staan en daarvan live gestreamd het nummer ehm, Full Brother. Ik gaat luisteren naar Wooden Constructions. Mijn album komt eraan. Mocht je het fijn vinden, houd het in de gaten. woodenconstructions.com van het eerste album van Russian Circles. Eh, zojuist uh, de gedag gezegd, eh, de, de, item die, die dus volgende week op iPop spelen. Maar dat hebben we wel vaker genoeg, vaak genoeg gezegd. Ehm, jongens, gedag gezegd. Gidris kwam nog even naar me toe die nog wel een, een, een, tipje voor mij had. Karma's Lab, natuurlijk kennen wij die al. Maar waarom zou ik dan niet zo vrij willen zijn? Ik heb aangezien ik toch niks heb voorbereid om eh, deze Karma ook even te draaien al hier. Um, een bandje uit Herugewaard hebben ehm, eh, te veel prijzen gewonnen om op te noemen afgelopen jaar gewonnen. En eh, van hun eerste EP'tje, die volgens mij titeloos is, maar gewoon Karma Slab heet, is dit het volgens hem dan het beste nummer. een tip van een gitarist van de item. Dit is Karma Slap. hearts are broken. Surrounded with a feeling wrong and right. Everywhere I go, it's always dark and hollow. And I will be the one to stay behind. I close my eyes, cause I don't know what to say. but you just throw me away. Trapped inside my mind tonight, I'm only hoping everything can change. The choice is mine. People pass me by, I cannot bear the silence. You are all to blame. tip dus van eh, de gitarist van Item. Redelijk eh, een generieke band, vind ik. Maar ehm, daarom wel heel populair. En daarom ook eerste geworden van ruim 260 bands die zich al vorig jaar hebben opgegeven voor de eh, kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Die hebben zij dus gewonnen. Karma's Lab hoorde je uit gemaakt met het nummer Broken. Ehm, eh, gezelligheid al hier dus in de Radio 501 studio's. We bestaan drie jaar, jee. En eh, iedereen is even aan het bijkomen. En dat is dan toch wel fijn dat ik dan eh, ook in deze rustige, rustige studio en rustige mensen even ook voor mezelf bij kan komen van dit wilde en drukke weekend. Ehm, stilte voor de storm, zoals Ariadne dat al eh, eh, eh, sterk en scherp opmerkte. Want vanavond meer dan veel goede radio, waarin straks ook de mensen van Lakeside Stories heet het toch? Lakeside Stories terugkomen uit het Park Schouwburg. Die komen natuurlijk vanavond allemaal weer hierheen naar de studio om dit feestweekend af te sluiten al hier. Ehm, straks johnnyweekend.nl tussen 6 en 8. Daarna Barry samen met Barry Dreadlock natuurlijk. samen met Ariadne met het programma Dreadlock. Hoe heet, die, nou, Barry. Rasta Barry... Rasta Barry is het. Rasta Barry en Ariadne met het programma Webtalk. En daarna tussen 10 en 12 gaan we de boel afsluiten. Samen met Barry en eh, de hele boel bij elkaar. Met eh, de fantastische titel Dread End. Het laatste eind van eh, dit feestweekend tussen 10 en 12. Weet je wat je allemaal kan verwachten? Tot de klok van 6 uur ben ik er nog, Jos van Tol. dit is 501 Alternative. Gewoon zoals het hoort. En um, we gaan verder met liedjes draaien terwijl ik een boertje laat. Ehm, fijne muziek en lekker bijkomen. Straks eh, happy eten. Beetje, uit Horen ook alweer. Deze iets bekender dan de andere dingen die ik laat horen. Dit is Johan met Everybody Knows. Everybody knows today is gonna be the day it's in the air. face in the crowd. so luisteren naar de Gorilla's. Met eh, Stylo, eh, featuring Bobby Womack en Mos Def. Eh, die meezongen op het liedje van de productionele kant van de Gorilla's. bekend natuurlijk van de leuke, fijne en uh, krankzinnig gekke tekenfilmfiguurtjes. Ehm, van hun album Plastic Beach, meen ik, zo heet die. de track Stylo. Um, van harte welkom, dit is Radio 501. Je luistert naar uh, eh, 501 Alternative. En ik zie dat ik zojuist vergeten ben eh, dat het nieuwe uur is ingegaan. We zijn in het tweede uur gekomen van dit programma. Dat betekent dat je straks wel een, eh, een nieuwsblokje van mij of een, een reclameblokje van mij te goed hebt. Want daarna gaan we gewoon weer verder. Ehm, zal ik dat nu eerst doen of zal ik dat straks doen? Ik, ik zoek hem even op. Ehm, iets met reclame of zo. Spot. spot. Spots. Spots. Dat doet onze, onze Rogier doet dat altijd. Uh, in eh, Rogier van Diesveld. Die eh, elke donderdagmiddag eh, de begeleider is van een heleboel dingen. Ehm, volgens mij is dit een. Ehm, even luisteren. Ja, dit klinkt als een kwaamblokje hoor. Ah, mag ik nog eentje? Eentje oh, maar. Eentje maar. Eentje gewoon. Oh, eentje. nou nog eentje maar. Als u wilt dat dit stopt, moet u ja zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl. Dit is een commercial van Sieren. officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep.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 In woonvorm eigenwijs woont ze met vijf andere meiden. Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Radio 501. Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Nu Alternative. Jos van Tol. En nu lekker dansen. Dit is Health met USA Boys. Dit is Radio 501. was een rondzingende microfoon. Oh, jezus. Dat was hard. Goedemorgen, of goedemiddag. Vijf uur geweest. twee uur van 5 Alternative. Daar luister je naar. Ik ben Jos van Tol en ik ben nog eh, zeker eh, ruim 50 minuten bij jou. Met eh, fijne muziek en ook lekker even wat rust op dit veel te wilde weekend in de Radio 501 studio. We bestaan drie jaar. Alles is te lezen erover op radio501.nl. En dit is de staat met... Oh, I see. reflection my sleep, Something in you shines in me, beautiful but incomplete. Steve Ray met Concrete Walls. En daarvoor de Free Moral Agents met Six Degrees. Six degrees. En uh, misschien moet ik mijn excuses aanbieden. Dat ik zeg dat ik het afgelopen uur tussen 4 en 5 redelijk op de automatische piloot heb gedraaid. Ik was moe, ik had slecht voorbereid, een druk weekend gehad. denk ik, ik gooi gewoon wat rockplaten erin. Je kan beter luisteren naar je gevoel. Oh, dat klinkt heel erg hippie. In elk geval... Ik draai nu muziek die veel meer past bij het moment van de dag eh, waarin ik mij bevind en het verhaal dat ik jou als luisteraar wil vertellen. Het is toch 5 Alternative en niet rock and Rock'n'Roll. Straks meer fijne, rustige muziek tot aan de klok van 6 uur. Dit is Ariel Pink's Haunted Graffiti. gaan luisteren naar Round and Round. 501. die hij uit. Rust heeft plaatsgemaakt. Of de rust heeft geen plaats gemaakt, maar heeft de plaats opgeëist. Al hier op uw radio 501. We zijn even aan het bijkomen voordat we de avond ingaan vanavond. Ehm, de avond met nog veel meer eh, live radio. Waar ook ehm, eh, het weekend wordt afgesloten. Waarin wij ons driejarig bestaan vierden. Ik was er al vanaf het allereerste begin bij. Ik heb een heleboel meegemaakt. Het programma 501 Alternative bestond al sinds het begin onder andere ook de zondagavond heb ik nog hele zware experimentele muziek gedraaid in de wanorde. En verder ben ik eigenlijk nooit weggegaan. Misschien wel minder gaan draaien, maar dat komt wel weer goed. Ongetwijfeld zul je hem in de toekomst wel vaker horen hier. Nu één keer in de, in de maand in de carousel. Samen met Ariadne, Matthijs en Rogier. Zo wisselen we elke week weer wat af straks nog muziek van de Softmoon, Soons, Woodkid, Suicide, Velvet Underground en nog veel meer live radio. Maar dit is Radiohead. klanken van The Soft Moon. Circles, muziek waar je in kan verdrinken. Met daarvoor een gedeelte van galmrockband Pains of Being Pure at Heart. En daarvoor dus Radiohead met Lotus Flower, de single van hun laatste album In Rainbows. En verder nog vergeten aan te kondigen, die ene band, dat was Bon Iver met Calgary. En dan zijn we weer compleet om verder te gaan. Met het laatste kwartiertje alweer van dit uh, uh, programma 51 Alternative. Daarna eh, andere programma's die ik straks voor jou ga aankondigen. Ehm, veel goede muziek tijdens dit feestweekend al op 501. We bestaan drie jaar. De meeste kinderen kunnen dan al praten. En hier is er eigenlijk niks veranderd. Nog steeds goede muziek de afgelopen drie jaar al. Steeds op een andere plek, maar daar hoef jij als luisteraar weinig mee te krijgen. Altijd jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Zoals de spreuk al jaren is. Het laatste kwartiertje gaan we vullen van, met muziek van Woodkid, Suicide en The Velvet Underground sferische muziek van alle tijden. En dit is Soons. Je gaat luisteren naar Pine 9. is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights. Oh shame, I'm waiting for the call. The hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. sound of iron shocks stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast the number of days, the rising of the horns. Ahead, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Jones. Who's rider, motorcycle hero? Beep beep beep beep beep! he's blazing away. Like a star, star, star. rider motorcycle hero. Beep beep beep beep, he's screaming the truth. America, America's killing its youth. its America, America is killing its youth. Jij, de eerste misschien wel echt officiële punkband. we hebben het over de eind uh, eh, 60 jaren dat Suicide al hun eerste optredens deden. Hallo. Ehm, eh, en eh, ver voor de jongens zoals de Sex Pistols en de, en, en, en, en de Ramones dat deden. Ehm, het laatste nummer zijn aangekomen. ik ben eindelijk klaar. Ik ben moe. Oh, ik ga lekker naar huis. Ho. Maar jij kan eh, lekker op de bank blijven liggen en de aankomende zes uur nog luisteren naar de afsluiting van dit feestelijke weekend. Drie jaar bestaan we en eh, dat gaan we doen in een drietal programma's. Ehm, tussen 6 en 8 johnnyweekend.nl. Ik ben nog nooit op die website geweest, maar dan ga ik zo over doen. johnnyweekend.nl met H-N-N. n n Ehm, tussen 8 en 10, Barry en Ariadne samen doen zij eh, Dreadlock. En de Rasta Barry blijft dan achter de microfoon. En eh, de rest komt allemaal gezellig hierheen om er dan een eind aan te breien in Dread End. Fijn eh, met de, de, de, de verdovende middelen en de Rasta muziek het eh, weekend afsluiten. Het is nog steeds feest ehm, eh, hier in de studio. Blijven we vooral bij, aangezien iemand, eh, iedereen hier al een beetje binnen begint te druppelen als ik zo naar buiten kijk. Gezellig, gezellig. Ik ga mijn laatste plaatje draaien. We gaan ver terug in de 60 jaren omdat ik dit gewoon de allerbeste band ooit vind. The Velvet Underground met de single volgens mij van hun allereerste album. Samen met Nico, die je natuurlijk hoort op de zang. All Tomorrow's Parties. Blijf vooral luisteren. Alle informatie vind je op radio501.nl. En eh, daar ook eh, e-mailadressen en dergelijke. Alles wat je wil, kan je daar vinden. Ik was Jos van Tol. Dit was 500 Alternative. Ik ben er denk ik over een maandje weer. En blijf lekker luisteren. Tot ziens en bedankt. can be done from who knows where to all tomorrow's parties. And where will she go? what shall she do when midnight comes around? return once more to Sunday's cloud and cry.